Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De asielcrisis moet worden opgelost door de overheid. Dat zegt Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad. Volgens de voorzitter is het raar dat de gemeenten nu verantwoordelijk zijn... voor het vinden van een oplossing van de asielcrisis. Gemeenten en veiligheidsregio's zijn niet opgericht om vluchtelingen op te vangen. Daarvoor hebben we het COA. En ja, laten we eerlijk zijn, het COA kan het gewoon niet aan. Kan het al maanden niet aan, misschien al wel langer... Wij hebben nu over gezegd, ergens moet je de streep in het zand eh, trekken. Dus dat moet voor 1 oktober overgedragen worden aan de verantwoordelijkheid van het eh, Rijk. Volgens Bruls zullen gemeenten na oktober blijven helpen met het creëren van extra opvangplekken voor vluchtelingen. De politie zoekt een man die in de trein een vrouw heeft aangerand. Het gebeurde eind november vorig jaar in de trein van Breda naar Tilburg. In een opsporingsprogramma liet de politie beelden van hem zien. Hij is in gesprek met zijn slachtoffer en probeert haar tegen haar wil te betasten. De man stapte uit de trein op het station Tilburg University. De vraag is duidelijk. Wie is dit? Het YouTube-kanaal Roddelpraat kan deze week niets uploaden. De makers zeggen dat ze een waarschuwing hebben gekregen vanwege cyberpesten. Het zou gaan om een aflevering van een Juice-kanaal waarin een vlogster voor schut werd gezet. Die aflevering zou door YouTube offline zijn gehaald. Terwijl heel Nederland zich klaarmaakt voor de hitte van morgen... liggen op sommige plekken de pepernoten al in de winkel. Waarschijnlijk hebben ze niet eerder zo vroeg in de supermarkt gelegen. Maar kan dat eigenlijk wel als de goedheiligman nog op het strand ligt. RTW Oost vroeg naar wat meningen. Nou, ik vind het eigenlijk niks. Ik vind het een beetje te vroeg. Ja, ze zijn op zich hartstikke lekker natuurlijk. Hè? Lekker knapperig. Ja? Mm. Goede smaak. Nee, niks mis mee. Ik vind het echt belachelijk. Het verpest voor mij heel de Sinterklaas weer. Veel te vroeg. Je moet alles in zijn tijd zien. Ik vind het echt eh, november vroeg zat. Ik vind het echt heel jammer. Het weer, het blijft nog lang heet. Vannacht wordt het niet kouder dan 16 graden op het platteland en 20 in de steden.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 Tenminste, nieuw is hij niet meer, maar hij is eh, de, de meest recente. Vaccin, dat was een van het eerste materiaal wat ze hebben uitgebracht. En dit is het tweede al inmiddels. En Bent kennen we onder andere met Bent met een T en met Sam. Dat heeft, is een Nederlandstalige single. Die hebben we hier ook eerder alles laten horen. En Dingel, dat is een samentrekking van Diederik Denningel en Bent met een T is niet echt zijn achternaam, want het is Bent Larak. Nou, daar ben je weer helemaal bij. En bovendien, die Bent, eh, dat is een mooi type, want hij is niet alleen actief als muzikant, maar hij verdient eh, toch eh, zijn eigen gewoon dagelijks brood met techniek. En dat doet hij, geloof ik, eh, in de, in productiewereld eh, van de media. Daar eh, houdt hij zich voornamelijk mee bezig. Dus dat is een beetje het verhaal van deze twee heren in de notendop. Welkom bij dit laatste uur van Alternative FM. Het, het magische werk van, van de techniek heeft geholpen misschien wel een bezwerend vingertje van eh, Marcus van Dam... of een boze blik in de richting van de techniek. Want alles werkt weer gewoon zoals het zou moeten werken. Ik weet niet wat er precies is eh, gebeurd. Maar uh, er schijnen hier enge geesten rondgelopen in deze studio. Maar goed, daar ga ik je verder niet mee vermoeien. Nu, tijd voor een nummer wat al wekenlang op de playlist staat. En omdat we er toch geen genoeg van krijgen, gaan we hem gewoon nog een keer draaien. Lorem Ipsum en Ordinary. Don't keep me in line, I don't want to uh, eh, Inneru. Band uit Zuid-Holland. Ik weet ook niet eh, precies waar ze vandaan komen. Schijnt eh, ergens uit de buurt van Den Haag te komen. Zelfs Zoetermeer heb ik er wel een beetje het idee. Heeft alles te maken met Wouter Mol. Dit is een van de drijvende krachten van Inneru met Burst. Laatste single twee weken geleden uitgebracht. En je hoort hem natuurlijk ook hier. Ehm, we hebben al eerder ehm, al op deze avond Wendy Moore eh, laten horen. Eh, dat was eh, in uh, Zandvoort draait door. Maar die single, die, de, de laatste single, die heb je nog niet gehoord. En die hoor je hier. That's Not You. Light. Don't think I have enough In the dark, I'm out of sparks From the flame, I kinda lost I'm almost ready to turn back now At the point of giving up Follow this broken compass And I try to find a light To the dawn after the darkest dusk again Are you out of there fall behind You worked so hard for this down on my knees and cry And the demons that I fight Count the worries in my eyes When it all starts falling apart And you don't know just how far you should run Remember all the things that you've done Are you out of your mind? Don't you dare fall behind fight you run. Remember all artistiek komt uit Rotterdam. Daarvoor hoorde je Wendy Moore en die komt uit Zandvoort. En bovendien 11 augustus, dat wordt al een eh, speciale uitzending. Want dan komt de heer David Molenburg bekend als burgemeester van Zandvoort. Maar eh, nu niet als burgemeester, maar meer als muzikale burgemeester. Eh, want die eh, titel die mag ik hem eh, rustig wel opspelden. maar hij is nu met vakantie. Maar op het moment dat hij weer dus terug van vakantie... kan hij meteen aan het werken als het gaat om meepresenteren van dit programma. Het is een jaarlijks terugkerend ritueel. Meestal was het de eerste donderdag. Maar toen heeft hij besloten om er nog een weekje aan vast te plakken. Ja, ja dan moet je opschuiven naar het, de tweede donderdag. En Wendy Moore die gaat dan spelen. Dus het wordt dus een aardige uitzending zo op papier. Nu hopen dat de rest ook meewerkt. Dat is dan één ding. Ehm, we gaan verder, want we hebben nog, eh, nog een aantal nummers eh, die eh, gedraaid moeten worden. Want bijvoorbeeld van Panda Noir komt nog een nieuwe single aan. Maar we doen het nog even met deze van een tijdje terug alweer. You Want To. fade away Superstition and suspicion Became the left and right of my brain The day I put my cards on gold And ain't got silver for change Too soon, should have known You better pray before you're dead and gone I am your rebel you are my dancer flaws and all the misery we bring. Perfection is a misconception that will leave you unaware. That what you strive for is given to those who hardly seem to care. Too soon, should have known. You better pray before your dead and gone. I am your wel eens eh, meer aandacht eh, besteed aan deze band. De Stone Souls. En ze komen uit Zevenaar. Dat ligt in de buurt van Arnhem. En het album Misfits, dat hebben ze op 24 juni uitgebracht. Tenminste, eh, als ik het eh, goed heb eh, begrepen. En daar staat dit ook op. Rabbits Chasing Panthers. En aan de telefoon één van de twee. Want Lina Kuipers die hoor je heel prominent duidelijk op de, de single. Of tenminste op een van die tracks doorklinken. Zo niet bijna op alles. Maar er zit ook nog een andere helft. En die heb ik nu aan de telefoon. Dat is Theodor Verstegen. Goedenavond. Goedenavond. Ja, want eh, jij bent de andere helft. Eh, maar eh, jullie, ja, jullie zijn toch eigenlijk wel... ja, min of meer... Het draait wel om jullie tweeën. <laughs> ja, dat, dat, kun je wel zeggen. Het is ook begonnen met ons tweeën. Dus, ja? Ehm, ja? Wat waren jullie toen? Want dat wil ik toch wel even weten. Want dit, dit is vrij stevig. Waren jullie toen nog eh, heel erg eh, lief en vrouwelijk en, noem maar op? Of, of, hoe moet ik het eh, zien? nee, nee, nou, ehm, <laughs> nou, om bij het begin te beginnen. Ehm, in 2020, toen, um, toen ik zat daarvoor in een, in, vrij bekende coverband in deze kant van het land. Maar daar was ik mee gestopt omdat ik dacht, ja, ik ga een keer wat anders doen, maar ik wist niet wat. Dus ik besloot wat liedjes te gaan schrijven. Eh, onder het motto, dat wil ik ooit nog een keer doen. Hm? En ehm, ja, dat, dat, dat ging. Ik had dat idee. Ik had bij één nummer het idee van, oh, dat, ik moet een zangeres bij. En ehm, nou, Lina, die ken ik dus al eh, iets meer dan tien jaar. Want ze speelde toen bij het orkest waar ik in speel. Waar ja. beide in mhm. En ik zei, wil je een liedje zingen? En dat deze. Ja. En eh, dat klonk zo goed dat ik dacht, ja, misschien moet je meer zingen. En uiteindelijk is het hele album ingezongen. Ja zonder het idee, dat was het eerste album, met, met, ook met corona, dus niemand had wat te doen. Dus we hadden een drummer en een mixer en ja, dat rommelde allemaal zo door. Het is een heel album uitgekomen in vier, vijf maanden tijd. Ja. En ja, zonder dat ze het wist, had, had ze dus ook een plaat ingezongen. Ze wist niet wat eh, desert rock of alternatieve rock echt was. Maar ja, eh, dus zo zijn we begonnen. We zijn helemaal de omgekeerde weg begonnen. <laughs> ja, eh, even over, die, over, die, over dat album van 2020. Maar die heb ik eh, even vandaag via de Bandcamp eh, gekocht. Ja. Ik heb hem aangeschaft. Het eerste album dan, in dit geval. Dus de Stone Souls uit album 2020. Ik, ik heb hem via de Bandcamp gekocht. Dus ja, die nog. Eh. Ja, ja, ik denk, ja, dan moet ik wel de, de geschiedenis eh, hebben een beetje. Want Misfits is album nummer 2. Jazeker. Ja. Eh, er zit volgens mij, want ik heb al ja, flarden, want, dit, ja, want dan schrijf ik dat mooi, dat stukje, want voordat we de uitzending in gingen, zei ik al tegen je, we hebben er nog een stukje aan opgehangen bij onze website altfm.nl, daar kun je het op terugvinden. Maar er was al een e-, eerder album. En dat was dat album wat je net eh, doelde. Dus, eh, en die, er zitten wel hele duidelijke verschillen tussen eh, album 1 en dit album, Misfits. Nou, vertel. Nou ja, ik wil het best wel vertellen. Maar het is, een, het is iets, iets minder dynamisch, vind ik, het eerste album. Deze, die, die, die ja, die, die, daar zitten hele dynamische stukken in soms wel ook uh, rock achtig country rock-achtig. Eh, er zit eigenlijk van alles in, in dit, eh, dit tweede album. Ja, het is iets meer... het is op, denk ik op alle vlakken iets meer uitgediept. Hm. Dus ehm, zowel qua composities dat we iets meer inderdaad echt de bepaalde... ja, die wil de sounds uitdiepen. De zang van Lina is natuurlijk eigenlijk verbeterd. Op de eerste plaat was ze net 18 en ze zong een beetje op de zolderkamer, om het maar zo te zeggen. <laughs> dus ja. Ehm, ja. en ook qua gitaarspel wist ik beter wat ik wou. Ja. Ehm, dus deze plaat denk ik gerichter en met, met een betere productie en wat verder uitgediept. De eerste plaat zijn, zijn eigenlijk gewoon uit de hand gelopen eh, corona-demo's. Ja, ja, ja. ja. <laughs> wel goed gelukt voor, dat, eh, voor die point of view. Maar ik, ik snap dat je het zo ervaart. Ja, ja. ja, ja, ja het is, het is, het is iets, eh, iets anders. Maar ja, dat maakt niet uit. Maar je zat met een probleem dat je wel materiaal had. Maar je had geen ruimte om het eh, ook aan het publiek te tonen. Want we moesten ze allemaal op ons krent zitten. Anderhalve meter afstand houden. Dat was een beetje het verhaal. En dat heeft nog doorgeduurd tot 2021. Ja, dat is eigenlijk de zo. Die plaat kwam dus december 2020 uit. Mhm. Eh, en in, 2021 dachten we, ja, we gaan het doen. Misschien gaan we wel wat optredetjes doen, gewoon voor de fun. Maar ja. ja uiteindelijk is dat wel aardig doorgerommeld. Want we hebben vorig jaar toch nog best wel vaak opgetreden als duo en toen het kon. Maar eigenlijk bracht dus die zomer waarin we weer geen festivals waren, ja. bracht ons dat we maar gewoon met het tweede album zijn verder gaan. Want ik had de liedjes liggen, het hele concept zat in mijn hoofd. Dus eigenlijk eh, hebben we toen weer in relatief korte tijd eh, weer een heel album eruit geperst. Ja. Ja, want eh, productief is het zeker. maar goed, nu is het wel de tijd voor om lekker gewoon in zaal te, te spelen. En bij de release hebben jullie in, toch wel bij het Luxor in Arnhem wel enige indruk achtergelaten. Als ik <laughs> links en rechts de reacties eronder lees. Eh, ja, het was nu wel ja. verkocht. Ja. Dat was wel heel gaaf. ja, en qua belangstelling, eh, want ik heb eh, dan hier een redactionele pet op van 3 voor 12 Noord-Holland. Maar ik geloof dat 3 voor 12 Gelderland daar ook lucht van had gekregen. En niet zo'n beetje ook. Ja, nou dat komt ook omdat we hadden natuurlijk uh, het uh, tussen aanhalingstekens gelukt dat we ook de, in april 2, 3 voor 12 awards hadden gewonnen. Mm. En dan eh, kom je met die mensen in gesprek zeggen, ja, dat is onze release show, dus eh, kom vooral kijken. En dat hebben ze ook gedaan. En eh, inderdaad een fotoverslag gepost en zo. En ja, dat is allemaal tof, want alle aandacht en support is meer dan welkom. Ja, merken jullie nu wel hè, met, met het verhaal wat jullie een aantal weken geleden hebben laten zien in Luxor in Arnhem, dat er toch de nodige belangstelling al is ontstaan? Um, nou ja, we begonnen natuurlijk met een release show in Luxor, wat ons in december zo aangeboden werd door die programmeur. Ja. Die, die, dat was de eerste die ons draaide lokaal. Dus die zeiden nou, we kunnen zoiets wel doen. Maar toen moest er nog een band geformeerd worden. Ja. En toen dachten we, nou, dan moeten we misschien maar uh, daaromheen wat optredens bij elkaar scharrelen. En dat, ja, dat, van dus de ene kant eh, zoek je een beetje, van de andere kant hebben we niet heel veel moeite hoeven doen. Maar eigenlijk kwam na Luxor kwam wel een beetje de kersttaart, om te spelen over twee dagen op de Zwarte Cross. Oh, dat, ja, ja, dat had ik ook even begrepen. De Zwarte Cross, dat, eh, daar zijn ze <laughs> al met de opbouw bezig, heb ik eh, gezien. Ja. Ja, ja dan, gaat het, uh, dan gaat het balletje wel heel snel, denk ik, hè, geloof ik. Want de Zwarte Cross is behoorlijk veel groot festival. Ja, volgens mij komen er in vier dagen 200.000 man. Ja, dat bedoel ik. Dus, eh, we, dat... spelen, we spelen op één dag, maar goed. Ja. <laughs> maar het is meer dan genoeg eh, eh, volk. Ja, dat geloof ik wel, dat geloof ik wel. Maar ik denk dat dat bereik enorm is. Want als er ook al duizenden mensen zeggen... hoi, want het is een Stone Souls, dan denk ik dat het, dat het al heel erg grappig gaat, geloof ik. Eh, ja, ja, eh, eh, <laughs> ja, het is een mond-op-mond reclame natuurlijk, toch of niet? Ja, ik, ik snap wat, wat jij zegt, dat heb ik de laatste twee weken dus <laughs> heel vaak gehoord. Alleen voor mezelf voelt dat nog uh, vrij abstract. Ja, zit je jezelf dan in je handen of in je armen te, te knijpen van ik, ik droom, maar het is toch helemaal geen droom, want het is ja, waar dat ik, op, dat ik samen met Lina op de Zwarte Cross plus bent natuurlijk. Dan ja, het, eh, ja, ja, nee, ja, het is, uh, het ja, uh, het is, ja, het is een beetje surrealistisch. Ja, dat bedoel ik. Dus... Met de liedjes die, die, die, single Misfits, die heb ik met dat hele concert, heb ik op een, tijdens corona op een vakantie in de bergen, in de Dolomieten, een beetje op een balkon zitten verzinnen. <laughs> Ja. En dat je dan, dat, dat dan nu dit gaat gebeuren, dat is inderdaad af en toe nog dat ik denk, oh ja, <laughs> ik laat het gewoon allemaal gebeuren. <laughs> dat lijkt me, lijkt heel verstandig in, de, eh, in dat opzicht. Uh, Misfits, ja, ehm, schrijven van nummers. Maar eh, ja, heeft het ook nog een bepaalde lading, uh, sommige nummers? Want eh, soms word ik er wel eens in meegetrokken in een aantal nummers. heb je een specifiek nummer? Nou ja, laten we, laten we het titelnummer maar even bij de hand nemen. Misfits. Ja, Misfit, het is eigenlijk in de, in de, in de grote lijn gebaseerd op ehm, eh, de laatste film van Clark Gable en Marilyn Monroe, The Misfits, uit 1960. En ik ben altijd al een fan geweest van dat soort eh, type acteurs en die films en die sfeer. En, deze, en ook de fotografie. En deze film is heel goed gedocumenteerd door allerlei Magnum-fotografen, heel mooi gekomen. En die sfeer in combinatie met dat verhaal, hè, wat door de toen al bijna ex-man van Marilyn Monroe, Arthur Millis, geschreven. Waar dat, dat, um, ja, dat, daar zitten wel elementen in die we in ons eigen leven eh, waar we wat mee kunnen. Dus ik heb, zonder dat het letterlijk over de film gaat, heb ik wel de, de name de titeltrack, maar ook het, het, ehm, het album, het artwork, is geïnspireerd op een foto uit de film. Ja. En ook de... Ehm, ja, de thematiek van heel veel buitenbeentjes, mensen die elkaar ontmoeten. Er worden veel connecties gelegd in het album. Eh, dat draait een beetje, ja, dat die film is daar een beetje de basis van geweest, van, om daar omheen te gaan breien. Ja, um, dat ook voor Buried Under Snowflakes Made of Tears? Eh, dat is eigenlijk een, een heel... Dat gaat wel over een buitenbeentje, maar dat is wel een specifiek verhaal. Ik, <laughs> ik denk dat ik je er misschien mee ga verrassen. Ja. Het gaat eigenlijk... Wil je het weten? Nou, vertel dan even voordat ik hem ga draaien. Oh, het gaat eigenlijk over de moord op de Romanovs, de laatste eh, Russische tsaar. Ai. Dus het is ook nog een deels eh, heeft het ook nog met de actualiteit eh, te maken als ik het. Nou ja, nou, dat, dat wist ik, dat wist ik anderhalf jaar geleden toen ik dit op zat te pennen in een lockdown niet eerlijk gezegd. Nee, maar ja. Het, het, is eigenlijk vanuit, ze hebben die hele familie, die tsaar en zijn kinderen vermoord. En ik vind het eigenlijk zo raar dat ze Weet je, dat je een leider om wil brengen, nou, ja, of dat nou chic is of niet, daar kun je wat van vinden. Maar dat je zijn hele gezin met vijf kinderen afslacht, het, het is eigenlijk de vraag van, hoe zouden die mensen daar later op teruggekeken hebben? Zouden die, zouden nou echt blij mee zijn geweest, dat trots op zijn geweest? nou, ja, laten we dat maar even in het eh, midden houden. Nog even, eh, Theodor, waar kunnen ze jullie vinden met, de eh, met de Stone Souls? op welke digitale snelwegen, zoals collega Willem de Waard dat wel eens zegt? <laughs> overal en ergens. Eh, wat is het? Eh, Spotify, eh, Spotify, TikTok, Instagram, Facebook, overal en ergens. Website ook, hè, geloof ik, toch? Ja, stonesouls.com. Dus ga naar de stonesouls.com of gewoon Wikipedia, de Stone Souls, en dan vind je alles. Helemaal goed. Hier is Buried Under Snowflakes and Made of Tears. shine and time stands still In an empty room stands an empty chair Forever marked with stains, the blood is everywhere neon wall But something brought you back to this place again As you relive that fear, the walls come closing in impossible.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 to do, but don't you follow me. vandaag eens een keer niet mee afgesloten. Maar dat doe ik straks met een ander. Francis Alban bleek met Maybe I've Been Lying. Daarvoor hoorde je Cloud Cuckoo met Alice. En daarvoor de Stone Souls. Maar nu is het tijd voor nog even, even een vlot nummer van Kafka. Met Frank van Kasteren, de man achter bijvoorbeeld diezelfde Anne. Don't you happiness It will get you a thing Don't waste your time being sad Everybody is insane Love is only given to those who are willing to bow And pick it up, go out like Vikings and the rain like Vikings maakte net al een... Eh, dankjewel. Um, een, een, beetje een, een soort verbinding met eh, Frank van Gasteren. En die Anne, die Anne waar ik het net over had... dat heeft alles te maken met de Anne die we in het eerste uur hadden. Met eh, dat nummer Free Woman. Want daar heeft diezelfde Frank van Gasteren de productie van gedaan. En hij zit dus natuurlijk ook achter Kafka. Zij hij heeft de ene helft. Hij is de ene helft. En Daphne Holland is de andere helft.